René van Brakel met het NOS-journaal. In verschillende staten in het oosten vanwege de komst van de orkaan Irene. Het gaat onder meer om New York, New Jersey en Virginia. De orkaan Irene is nu nog in de buurt van de Bahama's en komt naar verwachting zaterdag aan land bij North Carolina. Daarna trekt de orkaan waarschijnlijk verder langs de oostkust van de VS. Honderdduizenden mensen in het gebied worden geëvacueerd. Ook worden overal noodplannen klaargemaakt. Inwoners slaan voedsel, water en benzine in. En in New York wordt de riolering schoongemaakt om de hoeveelheid regen aan te kunnen die er in de stad wordt verwacht. Burgemeester Bloomberg van New York heeft mensen in lagere gebieden en langs de kust opgeroepen om naar hogere hoger gelegen gebieden te gaan. Israël en Palestijnse militanten op de Gazastrook zijn voor de tweede keer in een week een staakt het vuur overeengekomen. Volgens de islamitische jihad wordt het bestand vanmiddag om 1 uur van kracht. De wapenstilstand zou het resultaat zijn van bemiddeling door Egypte. Zondagavond werd ook al een bestand gesloten, maar dat hield amper twee dagen stand. Er werd vanuit Gaza raketten afgevuurd, waarna het Israëlische leger vergeldingsaanvallen uitvoerde. Ook afgelopen dag werd er over en weer geschoten. Volgens Hamas wordt het nieuwe staakt het vuren gerespecteerd door alle belangrijke militante groeperingen op de Gazastrook. In Zweden is een man opgepakt die wordt verdacht van seksueel misbruik van tientallen minderjarigen. Hij zit al sinds april vast, maar de Zweedse politie heeft de arrestatie nu pas bekendgemaakt. De verdachte zou een meisje van 15 hebben verkracht en zou hebben betaald voor seks met 13 andere minderjarigen. Hij zocht contact met ze via internet en gebruikte daarbij verschillende pseudoniemen. Op basis van de gegevens in de computer van de man denkt de politie dat hij nog 35 meisjes heeft misbruikt. Het weer bewolkt en in het oosten kans op een bui tussen gaat of 15. Overdag opnieuw buien met in de middag kans op stevig onweer.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 Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything changed. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name like credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own time. Pages out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC. And can I make it damn right?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 the ride with me with three women in the four with the goldies. Oh, why do I live this away? Hey, must be the money. If you wanna go again with me, smoke it in the back of the Benzie. Oh, why must I feel this away? Hey, check, money. yo, I know something you don't know, and I got something to tell you. you believe how many people strayed out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me to do. And I'm yelling I can't help ya Yo Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no for real? Yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping crispy bud mackin. Honey in the club, me in the Benz. Icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the this. And if Shorty wanna rock, we rockin' the this. And if Shorty wanna pop, we poppin' the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, no they diss, honey's look, no they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the goldies.